Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De beveiliging van WhatsApp en Facebook Messenger moet niet slechter worden gemaakt om de politie te helpen. De overheid werkt aan plannen om gemakkelijker mee te kunnen lezen met appjes en chatberichten... om zo criminelen op te sporen, zegt verslaggever Joost Schellevis. Op dit moment zijn die berichten in bijvoorbeeld WhatsApp en in iMessage zo goed versleuteld, dus wiskundig door elkaar gehusseld... dat ook WhatsApp zelf en Apple zelf daar niet bij kunnen... Dat is natuurlijk heel fijn voor ons, voor journalisten, voor mensenrechtenactivisten... en ook voor burgers natuurlijk die hun gegevens veilig willen houden. Maar criminelen en terroristen profiteren daar ook van. Minister Grapperhaus werkt aan een wet om dat te veranderen. Onder meer de Consumentenbond, Amnesty International en techbedrijven vinden het geen goed idee. De EU en Groot-Brittannië vechten elkaar de vaccinatiestraat uit. Ze zijn allebei boos op de ander omdat ze vinden dat die de export van coronaprikken naar het buitenland tegenhoudt. En ze ontkennen ook allebei zelf dat ze dat doen. De Britse eigenaar van een peperdure Lamborghini moet de komende tijd met het OV of een taxi bellen. Hij is zijn sportwagen kwijtgeraakt om een knullige reden. Agenten die een kentekencheck deden zagen dat er al een paar maanden geen wegenbelasting was betaald. Het ging om een paar honderd euro, maar toch is de auto van dik een half miljoen euro in beslag genomen. En ook dit jaar gaat de beker van de Champions League voorbij aan Cristiano Ronaldo. De sterspeler moest gisteren in de achtste finales met zijn ploeg Juventus tegen FC Porto. Verslaggever Philip Koker volgde de wedstrijd en kreeg waar voor zijn geld. Ja, we zitten in de extra tijd van de extra tijd, van de blessuretijd, van de verlenging. Ja, het, het gaat nog maar door, het gaat maar door. Het is een eindeloos lange wedstrijd. Maar het eind van het liedje is nu dat Juventus uitgeschakeld is. En dat is een grote verrassing in de Champions League. Want Juve was een van de favorieten in de Champions League. De club wil het toernooi supergraag winnen en haalde daarom dus superster Ronaldo. Zonder succes de afgelopen jaren kwam de ploeg nooit voorbij de kwartfinales. Het weer, een bewolkte dag met vanmiddag en vanavond vanuit het westen regen. Het gaat ook steeds harder waaien en het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Weide Wormer bijna 10 minuten vertraging. Daar stond een auto met pech. Heel even was er een rijstrook dicht.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 Feeling like, feeling like Jericho, feeling like Joe when he lost his shit. Gotta hold my own, my cross to bear alone. Night, ooh, way to dip, way to kill the mood. No, you like that shit, can't it, baby, baby.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal organisaties en techbedrijven roept het kabinet op... om de beveiliging van chatberichten niet in te perken. Dat is de overheid van plan om mee te kunnen lezen met criminelen. Maar als appjes minder goed beveiligd zijn... kunnen goedwillende mensen ook minder veilig communiceren... zeggen de organisaties en bedrijven. Bedrijven die dwangarbeid of slavernij in hun productieketen hebben... moeten een boete krijgen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie willen dat via een initiatiefwet afdwingen. Fietsverkopers hebben een goed jaar achter de rug. Er werden 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht vorig jaar. Hierdoor had de branche een recordomzet van ruim 1,6 miljard euro. Het weer bewolkt en vanmiddag regen. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. Thank you. that you I love how you move.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 Wat zou ik graag bij je zijn? Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen. Al die jaren dat we samen waren. Weer terug. Als ik je weer zie.